Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Alle kinderen tussen de 5 en 11 jaar zouden een vaccin tegen het coronavirus moeten kunnen krijgen. Dat zeggen de Vereniging van Jeugdartsen en een aantal kinderartsen tegen Nieuwsuur. Gezonde kinderen onder de 12 kunnen vooralsnog geen vaccin krijgen. De jeugd- en kinderartsen vinden dat inenting ook voor gezonde jonge kinderen voordelen biedt. Daarmee weken ze af van het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De voorzitter van die vereniging zegt wel dat hij inmiddels vindt dat ouders van jonge kinderen keuzevrijheid moeten hebben. De GGD's zeggen dagelijks gemiddeld 150 afspraken voor een boosterprik af... omdat de leeftijd niet klopt woordvoerder van de koepel van GGD's bevestigt dat aan de NOS... na berichtgeving door persbureau ANP. Dat had gemeld dat het mogelijk is om voor te dringen bij de boosterprik... door online een valse geboortedatum in te vullen... waardoor de gegadigde ouder lijkt en daardoor in aanmerking lijkt te komen... om nu een prik te krijgen. Mensen die na controle blijken niet in die doelgroep te vallen... krijgen een telefoontje of een sms waarin hun afspraak wordt geannuleerd. En de politie in Brussel heeft het waterkanon en traangas ingezet tegen betogers... bij een protest tegen de coronamaatregelen. Volgens Belgische media werd de politie bekogeld met projectielen en vuurwerk. De politie schat dat er zo'n 8000 mensen op de been waren. Het protest verliep voor het overgrote deel vreedzaam. Maar toen een groep demonstranten strandde op een wegversperring van de politie liep het uit de hand. Twee weken geleden werd er in de Belgische hoofdstad ook gedemonstreerd... toen door zo'n 35.000 mensen. Ook dat protest eindigde met rellen. Het weer tot slot vanavond en vannacht bijna overal droog. Het koelt af naar 2 graden in het westen tot 0 graden in het oosten. Tijdens opklaring kan het licht vriezen. Er is kans op mist. Morgen begint de dag droog, maar later trekt er vanuit het westen regen over. En in het oosten is er kans op natte sneeuw. Het wordt morgen 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Spikes in the mansions, candle in the sky for the lost ones. Need me, no, you only gotta call once. Let's make a toast to the good stuff. Raise the champagne in a red cup. My trip is so hot, cause it's all love.